Levi van Eck met het NOS-journaal. President Zelensky heeft via een videoverbinding de VN-veiligheidsraad toegesproken. Hij vroeg de raad zich hard uit te spreken tegen de grootscheepse Russische raketaanvallen van gisteren... op het Oekraïnse energienetwerk. Omdat Rusland vetorecht heeft, is het onwaarschijnlijk dat de Veiligheidsraad de aanvallen officieel zal veroordelen. De politie heeft software uitgeschakeld waarmee helpdeskfraude werd gepleegd. Het gaat om iSpoof, waarmee telefoonnummers van banken en instanties konden worden nagebootst. Slachtoffers kunnen zo misleid worden om bijvoorbeeld geld over te maken. De Nederlandse politie werkte samen met de Engelse politie. In Nederland zijn twee mensen opgepakt, in Engeland 143. Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om CO2-uitstoot te verminderen. Het peil wordt onder meer verhoogd in veenweidegebieden. Tween gaat rotten als het droger komt te liggen en stoot daarbij CO2 uit. Melkveehouders in die gebieden zullen er last van krijgen. Natte weilanden zijn nadelig voor trekkers en het vee. Morgen komt het kabinet met maatregelen om de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. De Braziliaanse kiescommissie heeft een klacht over de uitslag van de presidentsverkiezingen van vertrekkend president Bolsonaro afgewezen. Ook moet zijn partij omgerekend 4 miljoen euro betalen... wegens het ondermijnen van het kiessysteem. Bolsonaro diende dinsdag een klacht in. Volgens hem is een deel van de stemmen ongeldig door fouten in de software. Hij verloor drie weken geleden nipt van zijn rivaal Lula da Silva. De invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... heeft gedreigd met meer agressie als Zuid-Korea extra sancties oplegt. In Seoul wordt gedacht aan meer strafmaatregelen tegen Noord-Korea... omdat het land rakettesten blijft uitvoeren. Na leider Kim Jong-un wordt zijn zus gezien als machtigste persoon in het land. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied richting het noordoosten. Het is een graad of 7. Vanmiddag is het overal droog en zonnig bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 President Zelensky heeft via een videoverbinding de VN-veiligheidsraad toegesproken. Hij vroeg de raad om de grootscheepse Russische raketaanvallen van gisteren te veroordelen. Het is onwaarschijnlijk dat dat gebeurt, omdat Rusland vetorecht heeft. Het kabinet wil het grondwaterpeil in veenweidegebieden verhogen om CO2-uitstoot te verminderen. Als het veen te droog ligt gaat het rotten en CO2 uitstoten. Weilanden van boeren in die gebieden zullen dan natter worden. De Nederlandse en Engelse politie hebben software uitgeschakeld... waarmee helpdeskfraude werd gepleegd. Het gaat om iSpoof, waarmee telefoonnummers van banken en instanties konden worden nagebootst.